spoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Wiettelers en koffieshophouders die worden veroordeeld... krijgen steeds vaker geen straf. In 2011 gebeurde dat 15 keer, in 2012 25 keer... en vorig jaar 45 keer. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak... die zijn opgevraagd door Nieuwsuur. De veroordeelden waren strafbaar omdat ze te veel softdrugs in voorraad hadden of omdat ze wiet teelden. Maar ze hielden zich wel aan de belastingregels en de veiligheidsvoorschriften. En daarom vindt de rechter een straf vaak niet juist. In België dreigt een langere staking. De socialistische ambtenarenvakbond dreigt met een staking van onbepaalde tijd. Die zou volgende week moeten ingaan na de 24 uur staking van maandag de 15e. Ook vandaag wordt er in België gestaakt tegen de bezuinigingen en de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67. Brussel is het centrum van de acties. Het treinverkeer naar Brussel ligt nagenoeg stil. En dat geldt ook voor het openbaar vervoer in de hoofdstad. De politie heeft twee mannen opgepakt voor de mishandeling van twee treinconducteurs in Almelo. Ze komen uit Schiedam en Rijssen. Vorige week dinsdag vielen ze in een trein naar Almelo reizigers lastig. Een conducteur zei daar wat van en kreeg klappen. Een andere conducteur die kwam helpen werd ook mishandeld. Ze moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. De daders gingen er vandoor en zijn nu in Nijverdal gearresteerd. 2014 was een verschrikkelijk jaar voor kinderen, dat zegt de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Niet eerder in de recente geschiedenis zijn zoveel kinderen onderworpen aan vreedheden als ontvoering, verkrachting en slavernij, zegt UNICEF. Het afgelopen jaar raakten 15 miljoen kinderen betrokken bij conflicten in onder meer de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Oekraïne en de Palestijnse gebieden. Momenteel leven wereldwijd 230 miljoen kinderen in landen en gebieden waar oorlog heerst, zegt UNICEF. Dan nog het weer. Buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Vanavond en vannacht is het om het vriespunt. Morgen droog en geregeld zon.